Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is vrijwel onmogelijk geworden om een nieuwe school op te richten, meldt de Volkskrant. Sinds 2004 zijn er maar vijf nieuwe middelbare scholen opgericht... door besturen die nog niet in een regio actief waren. Zeven andere nieuwkomers beginnen later dit jaar. Gemeenten en bestaande scholen verzetten zich vaak tegen nieuwkomers. Vooral buiten de grote steden leeft de angst dat ze leerlingen van bestaande scholen wegkapen. Drie jaar geleden waarschuwde de onderwijsraad al dat het stichten van een nieuwe school erg lastig is. Een groep van 54 Nederlanders is met een Belgisch militair vliegtuig van Nepal naar New Delhi in India gebracht. Daar worden ze opgevangen door ambassadepersoneel. In de loop van de dag vliegen ze door naar Brussel. De Nederlanders zouden meegaan met een toestel van buitenlandse zaken, maar dat kon door de drukte niet landen op de luchthaven in Kathmandu. Zodra dat wel kan, zal het alsnog 80 mensen naar Nederland brengen. Australië heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit Indonesië. Dat gebeurde uit protest tegen de executie van twee Australische drugsmokkelaars. Zij kwamen gisteren voor het vuurpeloton samen met zes anderen... onder wie mensen uit Ghana, Nigeria en Brazilië. Australië heeft steeds geprobeerd de twee landgenoten vrij te krijgen... maar dat is niet gelukt. Een Filipijnse vrouw, die ook zou worden terechtgesteld... kreeg op het laatst een halve dag uitstel om een nieuw proces te beginnen. Het overleg over een nieuwe CAO voor rijksambtenaren is mislukt. Het was net weer hervat, maar de vakbonden zien er geen heil meer in... omdat minister Blok volgens hen niet wil ingaan op hun eisen. De rijksambtenaren zitten nu 1600 dagen zonder CAO. Al die tijd hebben ze geen loonsverhoging gehad. De bonden willen 3% loonsverhoging plus een compensatie... voor de tijd dat er geen CAO was. Dan is weer nog vannacht in het noordwesten nog een bui, verder opklaringen en er is kans op vorst aan de grond.